Het is het laagste aantal in vijf jaar. Er is geen duidelijke verklaring voor die daling, zegt de politie. De meeste meldingen en aangiftes werden gedaan in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Griekenland maakt zich op voor de beslissende eurotop van morgen. Griekse zondagskanten schrijven dat het uur nul is aangebroken. Vanavond is in Athene opnieuw een grote demonstratie gepland tegen de bezuinigingspolitiek. In Nederland wordt vanmiddag gedemonstreerd uit solidariteit met de Grieken. Onder meer de Amsterdamse afdeling van de SP en de Federatie van Griekse Gemeenschappen in Nederland organiseren op de Dam in Amsterdam een bijeenkomst. Bij de Amsterdam Arena is vannacht geschoten. Volgens de politie zijn vier mensen onder vuur genomen. Niemand raakte gewond. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het is nog niet duidelijk of ze iets met de schietpartij te maken hebben. Ook de aanleiding is nog onbekend. In het zuiden van Engeland hebben vannacht duizenden mensen bij Stonehenge de zomerzonnewende gevierd. 21 juni is op het noordelijk halfrond de langste dag van het jaar. De zon staat dan op haar hoogste punt. De meer dan 4000 jaar oude steencirkel Stonehenge is een populaire plek om deze dag te vieren. De zon komt op de langste dag precies op achter de zogenoemde heelsteen. De paus heeft in de kathedraal van Turijn in stilte gebeden bij de lijkwade van Turijn. Het reliquie is elke vijf jaar een paar maanden voor het publiek te bekijken. De afgelopen twee maanden hebben honderdduizenden mensen dat al gedaan. Sommige christenen geloven dat de lijkwade het kleed is waarin Jezus na zijn dood werd gewikkeld en begraven. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat het een vervalsing is uit de middeleeuwen. Het weer, buien trekken van west naar oost over het land. Als de buien zijn overgetrokken breekt de zon soms door. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vallen meer buien, waait het harder en met hooguit 16 graden is het behoorlijk fris.